Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De politie kon tieners tegen met speelgoedwapens die niet van echt te onderscheiden zijn. In 2014 ging het om 125 incidenten. Vorig jaar steeg dat naar 140. Volgens de politie kan het gevaarlijke situaties opleveren. Agenten zouden zich zo bedreigd kunnen voelen dat ze besluiten zelf te schieten. Vandaag begint daarom een campagne die ouders en kinderen moet wijzen op de gevaren. De Europese Unie wil vanaf nu minstens 6000 vluchtelingen per maand uit Griekenland naar andere Europese landen brengen. Dat zei de Europese commissaris voor immigratie na afloop van een vergadering met de EU-landen in Brussel. Zo'n 35.000 mensen, vooral Syriërs en Irakezen, zitten onder slechte omstandigheden vast aan de Grieks-Macedonische grens. Nederland heeft een tekort aan loodgieters. Volgens de branchevereniging van installatiebedrijven is er ruimte voor 800 extra loodgieters. Onderzoekers voorspellen dat dit aantal alleen maar toeneemt de komende jaren. Omdat bestaande loodgieters met pensioen gaan en er weinig belangstelling is voor het beroep. Vandaag is het Internationale Loodgietersdag. Burgemeester van het Veld van Amstelveen is met de dood bedreigd... vanwege de komst van vluchtelingen naar haar gemeente. Ze heeft de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte gebracht... van de dreigbrief die ze ontving. De afzender is anoniem. Van het Veld heeft aangifte gedaan van de bedreiging. Amstelveen vangt vanaf eind april maximaal 400 vluchtelingen op in een leegstaand kantoorpand. Japan herdenkt vandaag de tsunami en kernramp die het land vijf jaar geleden troffen. Keizer Akihito en premier Abe woonden vanmorgen een ceremonie bij in Tokio... op het tijdstip waarop de beving plaatsvond waarmee het in 2011 begon. Door de tsunami daarna kwamen bijna 19.000 mensen om het leven. Door de beschadigde kerncentrale in Fukushima moesten honderdduizenden mensen worden geëvacueerd. Het weer, de dag begint grijs, maar smiddags zijn er zonnige perioden. Het is dan een graad of 10. Ook in het weekend aardig wat zon. Dit was DFM.